Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Afrikaanse leiders hebben president Poetin opgeroepen om snel vredesonderhandelingen te beginnen met Oekraïne. Kopstukken uit Zuid-Afrika, Senegal, Zambia, Egypte en de Comoren waren gisteren in Kiev. Vandaag spraken ze met Poetin in Sint-Petersburg over een Afrikaans tienpuntenplan voor vrede. De oorlog leidt volgens de Afrikanen tot hoge graanprijzen op de wereldmarkt... waar veel arme landen last van hebben. Poetin zei dat de hoge prijzen de schuld zijn van het Westen. Hij zei ook dat Kiev gesprekken over vrede tegenhoudt. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... was het Afrikaanse plan niet uitgewerkt op papier en is het moeilijk uitvoerbaar. In een recreatieplas in de buurt van Sneek een jongetje verdronken. Het kind in de basisschoolleeftijd werd aan het einde van de middag vermist. Er kwam een grote zoekactie op gang waaraan werd deelgenomen door brandweerkorpsen en een traumahelikopter. Omstanders en duikers vonden het kind na een paar uur, maar reanimeren mocht niet meer baten. De politie in Sneek onderzoekt wat er is gebeurd. Een jeugdtrainer van de Haarlemse voetbalvereniging HFC wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou via Snapchat hebben gevraagd om foto's van geslachtsdelen van jonge clubleden. In twee gevallen is er aangifte gedaan bij de politie. In de omgeving van Vroomshoop en Frieseveen in Twente zitten duizenden mensen al de hele avond zonder stroom. De oorzaak is een brand in Vroomshoop in een schakelstation van Enexis. De netbeheerder zegt dat minder dan 10.000 adressen zijn getroffen en dat het nog wel tot in de nacht kan duren voor de stroomstoring is opgelost. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking... en in de avond vanuit het zuiden kans op een onweersbui. Met ruim 30 graden wordt het morgen broeierig warm.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 Somebody shout, amen. When I was a little boy, my mama used to take me to church. And I see all the people clapping their hands and rejoicing in the aisles and singing songs. Now that I'm a man, I, and I'm out here amongst the people in the clubs and at the festivals, it feels somewhat like a church. Can you feel me? One, two, three. Clap your hands. No. Sing along. No. Clap your hands. No. Sing along. No. Clap your hands. No. Sing along. No. Clap your hands. Clap your hands. No. we hands. have some Clap your hands.